Michel Koenen met het NOS-journaal. Energieleverancier Liander heeft brandweermensen in Hilversum in gevaar gebracht, zegt burgemeester Broertjes. Zaterdag was de brand in een transformatorhuisje langs het spoor. De energieleverancier zei volgens Broertjes dat de stroom op afstand was afgesloten, maar dat bleek niet zo te zijn. Tijdens het blussen klapte een brandende kast uit elkaar, zegt Broertjes. De brandweermensen konden net op tijd wegkomen. Onderzocht wordt nu hoe het zo kon misgaan. Pas op zijn vroegst eind volgende maand zijn er genoeg nieuwe wapenstokken voor de politie. De leverancier kan de vraag niet aan. Sinds deze maand hebben sommige agenten al geoefend en gewerkt met de uitschuifbare wapenstok. Agenten die nu nog op cursus gaan moeten de stok daarna weer inleveren en met hun oude rubberen wapenstok werken. De nieuwe wapenstok is 11 centimeter langer dan de oude en van staal. De politievakbond ACP is verbaasd dat de leverancier niet aan de vraag kan voldoen. Verfabrikant AxoNobel heeft een teleurstellend tweede kwartaal achter de rug. De omzet daalde licht met 3% naar 2,5 miljard euro. De daling komt door ongunstige wisselkoersen en doordat er minder verf werd verkocht. De netto-winst daalde van 301 miljoen euro naar 271 miljoen euro. Eerder vanochtend kwam chipmaker ASML met betere kwartaalcijfers dan verwacht. Het hightechbedrijf uit Veldhoven draaide een omzet van ruim 2,7 miljard euro, een stijging van 30 procent. En FC Twente is gered van de ondergang. De gedegradeerde club heeft een akkoord bereikt met de gemeente Enschede... waardoor Twentse bedrijven ook financieel over de brug komen... en een faillissement is voorkomen. In de komende twee jaar hoeft FC Twente geen rente en aflossing te betalen... op een lening van de gemeente van 4 miljoen euro. Het weer nog. In de loop van de ochtend ontstaan wat stapelwolken, maar de zon blijft geregeld schijnen. Het blijft droog bij 23 tot 26 graden. Ook morgen en overmorgen blijft het vrijwel overal droog.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 I wanna feel it again, all the love without them. Confinati di cuore solo che ognuno sta. Dietro gli steccati degli ogoni suon. Sto pensando che. Oh yeah. Sto pensando a noi. Electricity, mind if I steal a kiss? Tap, a little souvenir.